Vorige week bepaalde het gerechtshof dat het Groningse café niet schuldig is aan overtreding van het rookverbod. De OM had een boete van 1200 euro geëist en een voorwaardelijke sluiting. Volgens het Hof is er geen wettelijke verplichting voor de kachel om het rookverbod in te stellen. Ook in de vrijspraak van het Bredaanse rookcafé Victoria is het OM in cassatie gegaan. Seksclub Jap in Amsterdam moet van de Raad van State definitief dicht blijven. Begin vorig jaar trok de gemeente de vergunning in. Jap zou zijn overgenomen door de Hells Angels... en werd geleid door een lid van de motorclub met een crimineel verleden. De Raad van State zegt dat Japjum is overgenomen onder bedreiging en mogelijke afpersing van de vorige eigenaar. Sindsdien zou de band tussen Japjum en de Hells Angels blijven bestaan. In de Golf van Aden is een Turks vrachtschip gekaapt, waarschijnlijk door Somalische piraten. Dat meldt een Turkse nieuwszender. Hoeveel bemanningsleden op het schip zitten is niet duidelijk. De Horizon 1 werd gekaapt toen het onderweg was van Saoedi-Arabië naar Jordanië. In de wateren van de Golf van Aden vaart sinds vorig jaar een Turks fregat. Dat maakt onderdeel uit van een internationale zeemacht... om piraterij en wapensmokkel in de regio tegen te gaan. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de vorm van een bounty niet bijzonder genoeg is... en dat andere chocoladefabrikanten die vorm ook mogen gebruiken. In 2003 had de fabrikant het model van de repel laten inschrijven als beschermd merk voor de hele Europese Unie. Maar een Duitse chocoladefabrikant maakte daar met succes bezwaar tegen. Het Europese merkenbureau vond de Bounty Forb niet bijzonder genoeg... en het Europese Hof van Justitie is het daar dus mee eens. Het weer, buien met onweerhagel en windstoten, later wat meer zon, vrij veel wind, het wordt ongeveer 19 graden. En ook de komende dagen buien en vrij koel.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 No, I don't want no scrub. The scrub is a guy that can't not mine, and we were sweet.